Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Premier Rutte en Wilders. Over de inhoud van het gesprek in Wilders Kamer is niets gezegd... maar het ging zo goed als zeker over zijn beveiliging. De agent die verdacht wordt van het lekken van informatie aan criminelen... zat in het team dat Geert Wilders beveiligt. De medewerker van de dienst Bewaken en Beveiligen werd maandag opgepakt. Volgens NRC zou hij opsporingsinformatie hebben doorgespeeld... aan een Marokkaans-Nederlandse bende. De zussen van Willem Holleder en zijn ex worden eerst achter gesloten deuren gehoord en vanaf september in het openbaar. De advocaten van Holleder wilden dat de vrouwen alleen achter gesloten deuren worden gehoord. Maar daar gaat de rechter niet in mee. Volgens de advocaten willen de zussen van de openbare verhoren een media-hype maken. Motorrijden wordt steeds populairder. Vorig jaar slaagden ruim 25.000 mensen voor hun rijbewijs. 12% meer dan het jaar ervoor. Vooral jongeren tot 24 willen motorrijden. In Nederland hebben in totaal 1,4 miljoen mensen een motorrijbewijs. De vier jonge voetballers uit Brabant die geschorst werden door hun club... omdat ze te weinig loodjes hadden verkocht... mogen binnenkort waarschijnlijk toch weer spelen bij de club. Volgens de secretaris van voetbalclub Bladella is er gepraat met de ouders van de jongens... en is er een compromis bereikt. Wat het voorstel inhoudt wil de club niet zeggen. Luchthaven Schiphol heeft last van de harde wind. Enkele tientallen vluchten zijn inmiddels tot een half uur vertraagd. Vanmiddag neemt de wind weer even wat af, maar het KNMI heeft voor morgen code geel afgegeven vanwege zware windstoten. Het weer, harde wind dus, en vanmiddag nog wel wat regen, maar het wordt langzaam ook droger, vooral in het noorden.